4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het kabinet vanavond bekendmaakt dat de basisscholen in mei voorzichtig weer open kunnen. Mogelijk gaat het om kleine groepjes en wordt de zomervakantie ingekort, meldt RTL Nieuws. Ook sportclubs kunnen open voor kinderen tot 12 jaar. Volgens RTL heeft het kabinet verder het advies gekregen evenementen tot september of oktober te verbieden musea onder strikte voorwaarden weer open te laten en zorginstellingen toe te staan één of twee bezoekers toe te laten. Kappers hebben samen met de vakbonden een protocol opgesteld... zodat de salons weer open kunnen als dat door het kabinet wordt toegestaan. Daarbij is de anderhalve meter regel leidend. Zo zullen er minder stoelen worden bezet... en gaan kappers mondkapjes of een spatmasker dragen. Vakbond CNV benadrukt wel dat kappers alleen aan het werk zullen gaan... als ze dat zelf willen. Volgens de branche wordt de roep van klanten om weer naar de kapper te kunnen steeds groter. Er moeten strengere voorwaarden komen als er een nieuw steunpakket voor bedrijven komt... die hard zijn getroffen door de coronacrisis. Dat vinden GroenLinks en de PvdA. Ze willen onder meer duurzaamheidseisen stellen aan ondernemingen... die overeind worden gehouden door de overheid. Ook vinden de partijen dat grote bedrijven die bonussen en dividend uitkeren... niet op steun hoeven rekenen. De overheid moet meer doen om dakloosheid aan te pakken. Dat vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het adviesorgaan overhandigt vandaag een rapport aan staatssecretaris Blokhuis. Daarin staat onder meer dat de overheid meer moet inzetten op tijdelijke woningen in bestaande gebouwen, zoals leegstaande bedrijfspanden. Vorig jaar waren er in Nederland ruim 39.000 daklozen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2009. Vooral onder jongeren en niet-westerse migranten steeg het aantal daklozen sterk. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 14 en 21 graden. Wel wijdt er een matige tot krachtige oostenwind.